President Arias van Costa Rica sprak in zijn paleis eerst met de afgezette president Zelaya en daarna met zijn opvolger Micheletti. De twee rivalen spraken niet met elkaar. Na verluid herhaalden ze tegenover de Costa Ricaanse president hun standpunten. Zelaya wil zo snel mogelijk terugkeren als president. Maar Micheletti wil Zelaya onder geen beding meer in Honduras toelaten. Hij wil eind november presidentsverkiezingen houden. De onderhandelingen worden nu op lager niveau verder gevoerd. België breidt het rookverbod in de horeca uit. Het land had tot nu toe een rookbeleid dat moeilijk uit te voeren was. In restaurants mocht niet worden gerookt, maar in horecazaken die minder dan 30% van hun omzet uit eten halen wel. In de praktijk ontstond er veel verwarring over de regeling en die leidde soms tot oneerlijke concurrentie. Nu mag er alleen nog maar gerookt worden in gewone cafés waar geen maaltijden geserveerd worden. De Belgische minister van Volksgezondheid, Onkelings, ziet in het huidige besluit een tussenstap naar een volledig rookverbod in de horeca. De Amerikaanse megafraudeur Bernard Madoff gaat niet in beroep tegen de straf die hij vorige week kreeg. De rechter veroordeelde hem toen tot 150 jaar cel. Zijn advocaten hadden om een celstraf van 12 jaar gevraagd voor hun 71-jarige cliënt. Waarom Madoff niet in beroep gaat tegen zijn straf hebben zijn advocaten niet bekendgemaakt. Madoff gold jarenlang als een autoriteit in de financiële wereld. Eind vorig jaar kwam uit dat hij duizenden beleggers voor tientallen miljarden dollars heeft opgelicht in een piramidespel.